Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Hoorn in Noord-Holland zijn 10 mensen onwel geworden door de hitte. Het gebeurde bij een triathlon. Het gaat om deelnemers en mensen die langs de kant stonden. Volgens lokale hulpdiensten zijn zeker zeven ambulances ingezet. De organisatie had zich van tevoren wel voorbereid op de hitte. Sponsors die de atleten krijgen om ze af te koelen. En nou goed, daarnaast hebben wij eh, een ijsbad hier eh, naast ons staan bij de medische tent. Eh, mocht de atleet eventueel verkoeling nodig hebben. Het drukke weer zorgt ook voor volle parkeerplaatsen langs de kust. De gemeente Den Haag roept op niet meer met de auto te komen naar Scheveningen en Kijkduin. In Monster en Ter Heide was begin vanmiddag al geen parkeerplek meer te vinden. De burgemeester van Drimmelen in Brabant heeft dit weekend een stoeptegel door het raam van zijn huis gekregen. Dat maakt hij zelf bekend op Facebook. Boy Scholze is 32 en de jongste burgemeester van Nederland. Hij woonde pas drie dagen in die woning en is flink geschrokken. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar hij zegt niet welke. Bij een achtbaanongeluk in Zweden is iemand overleden. Er zijn ook 14 gewonden. Een karretje van de achtbaan Jetline in een pretpark in Stockholm is volgens Zweedse media ontspoord. Sommige mensen vielen daardoor meters naar beneden. Het pretpark is ontruimd om hulpdiensten de ruimte te geven en blijft de rest van de dag dicht. En in België is bij het EK hordenlopen een kogelstootster ingezet om de 100 meter te rennen. De atlete die hem eigenlijk zou rennen was geblesseerd. En dus moesten ze last minute op zoek naar een vervanger. En een andere hordenloopster was er ook niet. Dus dan maar een kogelstootster, dachten ze. Het werd Jolien Baumquo en ze werd, ook al was ze 20 seconden trager dan de winnares, met applaus onthaald. Ja, het was ook belangrijk dat er iemand mee zou doen, omdat er zo in elk geval nog één punt verdiend. En dat werden er uiteindelijk zelfs twee, omdat iemand anders gedisqualificeerd werd. Heb ik nog het weer voor je. Tot vanavond laat blijft het boven de 20 graden. Vannacht trekken er buien over, met in het noorden ook kans op onweer. Morgen een stukje kouder dan 22 graden en afwisselend zonnig en bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.